Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. In Japan wordt de verkiezingen uit, onder meer omdat hij de grondwet wil aanpassen. Hij hoopt bij de verkiezingen zijn daarvoor benodigde tweederde meerderheid te behouden. De liberaal-democratische partij van Abe lag lange tijd onder vuur... maar wint door Abe's standpunten over Noord-Korea weer aan populariteit. Abe wil onder meer uit de grondwet hebben dat Japan alleen een zelfverdedigingsleger mag hebben. Dat staat in de wet sinds de Tweede Wereldoorlog. Abe vindt dat, ook met het oog op Noord-Korea, niet meer van deze tijd. Aanvallers hebben in Niger 13 politiemensen doodgeschoten. Vijf anderen raakten gewond. Volgens getuigen kwamen de aanvallers met tientallen tegelijk aanrijden met pick-up trucks en motoren. Ze zouden de politiemensen onder vuur genomen hebben met machinegeweren en raketwerpers. De aanval vond plaats in het grensgebied met Mali. Er zijn verschillende extremistische islamitische milities actief. De aanvallers vluchten naar hun daad naar Mali, waar ze waarschijnlijk ook vandaan kwamen. DJ Martin Garrix is voor de tweede keer op rij verkozen tot populairste DJ ter wereld. De muzikant uit Amstelveen kreeg de prijs tijdens het Amsterdam Dance Event in de Arena. De verkiezing wordt ieder jaar georganiseerd door het Britse tijdschrift DJ Mag. Meer dan een miljoen mensen hebben hun stem uitgebracht. De Belgen Dimitri Vegas en Like Mike eindigden als tweede. Armin van Buren werd derde. Max Verstappen heeft tijdens de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten de zesde tijd gereden. Toch start hij morgen niet van plek 6, maar vanuit de achterhoede. Hij heeft een gridstraf gekregen omdat zijn auto voorzien is van een nieuwe motor. Pole position is een Austin voor Lewis Hamilton. Hij kan in Amerika als een vierde wereldtitel veiligstellen.